Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan een bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood. En er is ook een onbekend aantal burgers omgekomen. Hotels zijn wel vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land... dat al jaren geteisterd wordt door terreurgroep Al-Shabaab. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam... en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper was enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Hij is 82 jaar geworden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept... waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee containers met bananen. Een vrachtwagen werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van een kilo per stuk. In een tweede vrachtwagen in een havenstad, elders in dezelfde regio... werden 87 kisten met in totaal 1218 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden en in beide gevallen is een aanhouding verricht. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafetteploeg gisteravond goud gewonnen. Dat betekent de derde gouden medaille voor Femke Bol. Zij won ook goud op de 400 meter individueel en op de 400 meter horde.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 Get up and take a lunch and mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people. The game is lethal. You don't have to kill them, no. Just look at everyone as equal. While you were dancing, she was watching, feeling you.